12 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. De Franse minister van Defensie zegt dat een hoge legerofficier verdacht wordt van het schenden van veiligheidsregels. Minister Parly reageerde op berichten in Franse media dat de officier mogelijk heeft gespioneerd voor Rusland. Volgens het Franse radiostation Europe 1 wordt hij ervan verdacht dat hij geheime documenten heeft doorgespeeld aan Russische veiligheidsdiensten. De officier is gestationeerd op een NAVO-basis in Italië hij zou in Frankrijk zijn opgepakt net voordat hij na een vakantie naar Italië wilde terugkeren. Het aantal geregistreerde coronabesmettingen wereldwijd is de 25 miljoen gepasseerd. Dat blijkt uit berekeningen van de Amerikaanse Johns Hopkins University... die alle beschikbare cijfers bij elkaar optelt. Van bijna 16,5 miljoen mensen is bekend dat ze weer zijn hersteld. Het wereldwijde aantal geregistreerde coronadoden staat op bijna 843.000. In Montenegro worden vandaag parlementsverkiezingen gehouden. De vraag is of de socialistische president Djukanovic aan de macht kan blijven. Hij leidt het land met zijn DPS sinds 1991. Djukanovic belooft nieuwe investeringen en een lidmaatschap van de Europese Unie... terwijl oppositiepartijen waarschuwen voor corruptie. In de peilingen is de voorsprong van de DPS de afgelopen tijd geslonken... door een conflict met de orthodoxe kerk. Analisten verwachten dat Djukanovic de verkiezingen gaat winnen... maar dat hij steun moet zoeken bij andere partijen om een regering te vormen. Voetballer Lionel Messi ligt op ramkoers met zijn club FC Barcelona. Messi is vanochtend niet komen opdagen voor een verplichte coronatest. De selectie komt morgen voor het eerst bij elkaar voor een training... maar moet zich daarvoor laten testen. Messi staat nog een jaar onder contract bij Barcelona, maar hij wil er weg. De club wil hem niet zomaar laten gaan. Het weer vanuit het noorden trekken buien met een kleine kans op onweer naar het zuiden. Tussendoor is er af en toe zon, wordt het 21 graden. Aan zee waait het krachtig of hard uit het noorden.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 Dus eh, ik ben blij dat u luistert. De eerste uur hebben we natuurlijk eh, veel aandacht aan besteed aan, de, aan, de, saxofoon. En het tweede uur ook aan de saxofoon en aan de big band. Het derde uur zal iets meer in de teken staan van uh, de uptempo en een beetje de, de funkmuziek. En daarom gaan we ook gelijk verder met een vriendin van de show. Hi, ik ben Laura Fiji. Ook ik luister naar ZFM Radio. Het ritme van Zandvoort. This is our night. Please switch off the lights. Frail moon is shining. takes its time, so there's no need to scorch. Romancing of you while I'm feeling so blue makes my desire cry out for you. This is what you should do. Walk with me, talk with me, I'm on a roll. Please hear my soul, it won't take too long got so much to say. Baby, don't go astray. Hot summer nights, back for a midnight stroll. Down on the beach, I start to impeach. If you're the one for me or above my reach, you smiled at me, but I couldn't see your smiling eyes were singing my melody Romancing of you while I'm feeling so blue Makes my desire cry out for you This is what you should do Walk with me, talk with me, I'm on a roll Please hear my song just to say Laura Fici met Midnight Stroll van het album Change. Zij, eh, Laura Fici, Nederlands, al 30 jaar in het vak. Meer dan 17 albums uitgebracht, onwijs. En ook echt onwijs eh, bekend in, eh, in het Verre Oosten, zoals in China en in Japan. maar ze toch elk jaar weer voor een paar weken of zelfs een maand heen gaan om daar op te treden. Zelfs na 30 jaar. Ze is onwijs populair. We blijven op Nederlandse bodem. Nog even een nummer weer van eh, mijn grote vriend Dennis van Haasen. Ook 26 jaar, komt uit Beeldhoven. Heeft een nieuwe plaat, af, plaat gemaakt, een nieuwe single gemaakt. En het heet Meet Me in Miami. underneath the November sun. Meet me in Miami. We'll drink tall frozen glasses of rum. Oh, woman, can't we have ourselves a long winter fling? With our feet in the sand and a smile and a tan. No, we're not coming back till the dress up and dance with drinks in our hands. No, we're not coming back until May. Let's let our cheeks get as pink as flamingos. And just like the locals, we'll speak Spanish lingo. Oh, when the sun sinks into the waves, nothing can make us behave. you know how good it's gonna feel. Meet me in Miami, in the city of orange and teal. Oh, woman, can't we board a jet plane and leave just like that? We'll be snowbirds and lovebirds and fly high above birds and maybe we'll never come back. personage met Meet Me in Miami. Een prachtig nieuw nummer of een prachtig nieuwe plaat die die jongsleden heeft uitgebracht. We zijn vorig jaar in het eh, theater geweest met zijn uh, tour waar hij optrad met een eh, big band. Zeker de moeite waard. Jammer genoeg liggen dat soort dingen nu een beetje stil door het corona-gedoe. Maar ik hoop dat, het, dat we het corona snel onder controle krijgen. Dat we weer naar het theater kunnen en dit soort fantastische Nederlandse artiesten ook gewoon live kunnen zien. Echt allemaal jonge mensen die gewoon een hart hebben voor de, voor de jazzmuziek. En zeker ook voor de moderne jazzmuziek. Wie dat ook heeft, is eh, ook een Nederlandse zangeres. Prachtige stem. Dat is Atsilia Romli En die heeft een eh, nummer een beetje in een jazzversie gezet. En het origineel is eigenlijk van, eh, van Michael Jackson. Ik zou zeggen, luister zelf. Hey pretty baby goes on. You give me fever like I've never ever known. You've just a product of loveliness. I like the groove of your walk, your talk, your dress. I feel your fever from miles around. I'll pick you up in my car and we'll paint the town. Just kiss me, baby, and tell me twice that you're the one Colette en Vincent eh, Veller... met het nummer I Got The Music In Me... van een, eh, van een verzamelalbum eh, Jazz Café, Modern Jazz Café. Ik vind het een prachtig nummer. Ik heb er niet veel kunnen vinden op internet over... maar het, is, zijn onwijs mooie klanken. En wat ook hele mooie klanken zijn... Is dat, zijn de klanken van Jan van Duikeren. Dat is een Nederlander. in de buurt van Rotterdam is hij opgegroeid. Hij komt uit Schiedam. 1975 geboren, dus ook nog vrij jong. Een hele goede trompetist. Hij speelt eh, onder andere in de band eh, met, eh, met Candy Dulver. Heeft de hele wereld overgereisd. En hij heeft met nog vele anderen ook gespeeld. Zoals Treintje Oosterhuis, Peter Marfai, Lionel Richie en noem maar op. Het is echt een, een, een super talent als het gaat om, om jazz en funkmuziek op de trompet. Ik heb een nummer klaarstaan dat heet uh, Jer Wright. En het is van het album Jan van Duikerens Fingerprint. heerlijk funky Jan van Duinkenkers eh, album Fingerprints. En als je het over funk hebt, dan heb je het natuurlijk ook over Maceo Parker. En Maceo Parker is een saxofonist uit uh, North Carolina en speelde om... Uh, eigenlijk zijn carrière begonnen in de band van James Brown. Het eerste nummer wat wij speelden in het derde uur van ZFM Jazz was James Brown Night Train. Daar was hij dus ook al te horen met zijn saxofoon Maceo Parker. Ik heb, ik heb een nummer uitgezocht het is echt heel erg funky. Maceo Parker van het album Funk Overload. Uptown Up. Funk Overload. Maceo Parker is eh, geboren op 14 februari 1943. Dus hij is, eh, als ik het snel uitreken, al eh, behoorlijk op leeftijd. Ik heb hem vorig jaar nog live gezien in, volgens mij, Paradiso of het Paard. Of het was in Rotterdam, ik weet het even niet meer. Ik ben op heel veel concerten van hem geweest. Het is echt een fantastische saxofonist. Hij heeft altijd fantastische muzikanten bij zich. En het swingt en funkt echt altijd de pan uit. En ja, hij heeft ook eh, verschillende nummers opgenomen met de Nederlandse saxofonist uh, Candy Dulven. Het is eh, wat mij betreft echt een grootheid als het gaat om saxofoonmuziek en funk. En wat ook een grootheid is als het om, om muziek gaat, dat is Marcus, Marcus Meller. En Marcus Meller is, een, is ook een Amerikaanse muzici, eigenlijk een bassist. Hij komt uit New York, een producer. En hij, hij heeft zich eh, uitgeleend aan meer dan 500 projecten. Ik heb hem ook een keer eh, live mogen zien op een jazzfestival in Ingolstad. Het is echt een hele bijzondere muzikant, een hele bijzondere stijl. Hij heeft een hele eigen stijl van, eh, van jazzmuziek. En wat ook het hele leuke is, hij speelt ook op een, uh, op een basklarinet. Dat is natuurlijk een heel bijzonder instrument wat je niet zo vaak ziet. En de combinatie van een basgitaar en een basklarinet is natuurlijk ook niet het meest voor de hand liggende. Zoals gezegd, Marcus Miller, Renaissance van het album February als hij wil instarten. Momentje. betreft eh, super goede jonge muzikanten... en die ook op het eh, jazzgenre heel veel eh, betekenen. Jammer genoeg wordt er in, de, in de media veel te weinig aandacht aan besteed. Ook zoals deze Jan van Duikeren met, met Fingerprints. Echt een, een prachtig goede trompetist uit, uit Schiedam, uit het Rotterdamse. En van de ene trompetist gaan we naar de andere trompetist... en wel uh, Saskia Leroux uit het Amsterdamse. Je zult het niet geloven, ze is geboren midden in de Jordaan. Is begonnen op op blokfluit. En uh, eh, sopraanblokfluit en daarna ook een uh, eh, altblokfluit. Daarna is ze trompet gaan spelen, oftewel de Bugel in een, uh, in een fanfareorkest. En daar lag eigenlijk de grondsteen van haar muzikale carrière. Ze is echt een fantastische trompetist die haar eigen stijl heeft ontwikkeld. Ze heeft op alle grote jazzpodia aan deze wereld gestaan. Het is echt een fantastische muzikant. Ze maakt ook onwijs leuke videoclips. Ik zou zeggen, Google eens op YouTube naar Saskia Leroux. En het volgende nummer is dan ook eh, van Saskia Laro, Really Jazzy. Really jazzy. fly. You're so sweet. And yo, this is so Schialaro met Really Jazz. Het is echt een, uh, een eh, ja, echt super funk muziek. Ze heeft een hele eigen stijl met, eh, met, met de trompet. En ja, het is puur van Nederlandse bodem. En ze heeft de hele wereld veroverd met haar muziek. Echt een hele moderne jazz muzici uit Amsterdam. En over Amsterdam gesproken gaan we gelijk door naar een hele andere grote op de hele wereld. Dat is Candy Dulver. En thema was saxofoon in de eerste en de tweede uur. En dan sluiten we dus ook af met een prachtig nummer van uh, Candy Dulfer. Op de saxofoon natuurlijk. Ik wil u hartelijk bedanken voor het luisteren. Dit was het derde uur jazz op eh, ZFM. Mijn naam is Marco. Vanaf volgende week, eh, zoals ik begrepen heb van de programmaleiding... is het weer van 10 tot 12. Gaan we weer naar het oude programma terug. ik wil u hartelijk bedanken voor het luisteren. Eh, op deze 30 augustus het zonnetje komt eruit in Zandvoort. En ook nogmaals een herzlich uh, Dankeschön zu unsere deutschen Zuhörer... en een warm welcome of een warm thank you to our English listeners. Zoals gezegd, een prachtig nummer van eh, Candy Dulfer.